11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een vrouw van 52 uit Noord-Holland is vanmorgen verongelukt in de Italiaanse Alpen. Ze gleed uit en viel 100 meter naar beneden in een kanaal. De vrouw was met haar man en twee kinderen een bergwandeling aan het maken... toen het op 1800 meter hoogte misging. Een plaatselijke reddingsdienst kon niets meer voor haar doen. Haar gezin is opgevangen. In Libië zijn de lichamen van tientallen verdronken migranten aan land gebracht... Gisteren verdronken daar voor de kust naar schatting 100 tot 150 opvarenden... van drie boten die aan elkaar vastzaten. Libische vissers en de kustwacht wisten nog zo'n 140 schipbreukelingen te redden. Een Britse man die met een verzonnen verhaal over een pedo-netwerk naar de politie stapte... is door een rechtbank in Londen veroordeeld tot 18 jaar cel. De nu 51-jarige man beschuldigde Britse politici, militairen en leden van inlichtingendiensten. Toen er in 2016 twijfel ontstond over zijn verhaal werd zijn huis doorzocht. Daar werden honderden foto's met kinderporno gevonden. In de Waal bij Nijmegen is vanavond een zwemmer verdronken. Vermoedelijk gaat het om een man die om half acht onder water verdween. Reddingsdiensten rukten massaal uit en vonden ruim een uur later een slachtoffer. Zijn identiteit is nog niet bekend. De derde en laatste bergetappe van de Tour de France wordt ingekort vanwege de slechte weersomstandigheden in de Alpen. In plaats van 130 kilometer is de rit nu nog maar 59 kilometer lang. Twee van de drie beklimmingen zijn geschrapt... omdat een deel van de route niet meer begaanbaar is na hagelbuien. Alleen de klim naar skioord Val Thorens blijft nog over. De start van de laatste Alpen-etappe van de Tour de France... is verplaatst naar half drie morgenmiddag. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt niet verder af naar 20 graden. Morgen wordt het in het zuidwesten 23 tot 27 graden.